uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. President Obama heeft zich uitgesproken tegen homotherapie voor jongeren. De Amerikaanse president zegt dat de behandeling gericht op het veranderen van seksuele voorkeur vaak leed veroorzaakt. Het Witte Huis reageert daarmee op een petitie die werd opgestart na de zelfmoord van een 17-jarige transgender. Zij pleegde zelfmoord omdat haar ouders bleven aandringen op veranderingen. In Oeganda is een oud-gevangene van de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay opgepakt. Hij is aangehouden na de moord op een aanklager die misdaden van terreurbeweging Al-Shabaab onderzocht. Ze behandelden de zaak tegen twaalf mensen die verdacht worden van een bomaanslag op een café in 2010. Ruim 70 mensen kwamen toen om het leven terwijl ze naar de finale van het WK voetbal zaten te kijken. De Somalische terreurbeweging Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag toen op. Enkele partijleden van de PvdA pleiten in een manifest voor een andere koers van de partijtop. Ze vinden dat de samenwerking met de VVD niet gelukt is. En ook zou het kabinet proberen te ontkennen en mooi praten. De PvdA komt zaterdag bij elkaar om het verlies bij de provinciale statenverkiezingen te bespreken. En dan zullen ook de moties worden ingediend. Nou, moties in de geest van het manifest. Hoeveel steun ervoor is, is niet bekend. De rector van het vierde gymnasium in Amsterdam heeft toegegeven dat hij kinderporno heeft gedownload. Dat schrijft hij in een brief aan de ouders die in handen is van het parool. De brief is gisteravond voorgelezen op een informatiebijeenkomst voor de ouders. De rector schrijft ook dat hij nooit iets oneerbaars met een kind of een jongere heeft gedaan. Het is nog niet duidelijk om wat voor en hoeveel materiaal het gaat.